van 6 uur. Jeroen van met het NOS Journaal. Diplomaten in Nederland melding gemaakt van uitbuiting, schrijft de Volkskrant. Personeel zou bij het ministerie van Buitenlandse Zaken hebben aangeklopt over onderbetaling, ongewenste omgangsvormen en slechte arbeidsomstandigheden. De krant meldt het op basis van een document dat is opgevraagd via de wet openbaarheid van bestuur. De bedienden zouden in dienst zijn geweest bij diplomaten van 13 ambassades, het internationaal stafhof en het Europees octrooibureau. De republikeinse presidentskandidaat Donald Trump maakt morgen bekend wie hij kiest als mogelijke vicepresident. In een interview met de Wall Street Journal noemt hij voor het eerst de namen van mogelijke kandidaten. Mike Pence, gouverneur van Indiana, Chris Christie, gouverneur van New Jersey en Newt Gingrich, de oud-voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. In het gesprek zegt Trump dat hij een doorgewinterde vicepresident zoekt die in staat is aanvallen op hem af te slaan. ChristenUnie en PvdA willen dat malafide incassobureaus beboet kunnen worden als ze, de debiteuren, als ze debiteuren intimideren, geld eisen voor niet geleverde diensten of te hoge kosten in rekening brengen. Partijen dienen het initiatiefwet in waar dat in staat. Malafide incassobureaus kunnen, als het aan de twee partijen ligt, boetes tot 650.000 euro krijgen. Als de bureaus daarna hun leven niet beteren, kan ze een beroepsverbod worden opgelegd. Autoriteit Consumentenmarkt schat dat bureaus in 20% van de gevallen te hoge kosten in rekening brengen. De politie van Sint Maarten heeft een man opgepakt in verband met de dood van de 21-jarige Wendy Montulet uit België. Het gaat om een man van 22 die op het eiland is geboren. De procureur-generaal van Sint Maarten zegt dat de man heeft bekend. De Belgische toeriste was zaterdag aan joggen, maar keerde niet terug naar het hotel waar ze verbleef. Een dag later werd haar lichaam gevonden op een strand vlakbij het hotel. Ze bleek te zijn verkracht en daarna met een glasscherf om het leven te zijn gebracht. Het weer, vanochtend schijnt de zon van tijd tot tijd, maar er valt ook geregeld een bui. Het blijft met 18 graden relatief koel. Morgen wordt het iets warmer en is er iets minder kans op regen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. De A2 van Utrecht naar Den Bosch is tussen Geldermals en Waardenburg afgesloten. heeft te maken met opruimwerkzaamheden na een ongeluk... Verkeer richting Den Bosch kan vanaf knooppunt Deil omrijden.